Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO e voor het streekvervoer, melden ze aan persbureau ANP. De werknemers krijgen stapsgewijs 15% meer loon en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals extra pauzes. De vakbonden hebben lange actie gevoerd om hun eisen kracht bij te zetten. Wekenlang reden er twee of drie dagen per week nauwelijks bussen. Het CAO-akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Van alle mensen die besmet zijn geraakt met de Omicron-variant van het coronavirus... heeft 1 op de 10 na drie maanden nog steeds last van klachten. Blijkt uit het long-covid-onderzoek van het RIVM. Bij patiënten die besmet waren met de Delta-variant is dat aantal bijna twee keer zo hoog. De klachten zijn onder meer vermoeidheid, benauwdheid, pijn en geheugenproblemen. Een automobilist van 27 moet een half jaar de cel in... voor het aanrijden van twee vrouwen in het Utrechtse dorp Hei Boeikop, eind 2020. Een van de slachtoffers raakte door het ongeluk grotendeels verlamd. De automobilist zat vlak voor het ongeluk op zijn telefoon en hield niet goed rechts. De rechter veroordeelde hem niet alleen tot een half jaar cel... maar ook tot het betalen van 275.000 euro smartegeld. De vorig jaar overleden rapper Coolio is bezweken aan een overdosis van de sterke pijnstiller fentanyl. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. Coolio, vooral bekend van het nummer Gangsta's Paradise uit 1995... overleed september vorig jaar in Los Angeles. Hij was 59. In zijn bloed zijn ook sporen van heroïne en metamfetamine gevonden. Coolio had bovendien een kwaal aan zijn hartspier en bleef roken terwijl hij astma had.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 Wie doet die shit als Akeem? Yeah. Better ain't leg like me, yeah. Shawty zoek een like me. Let's go. Die mannen betalen de fee, heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl die lampen gespaard wordt. Die onderstempels in mijn passport, toch hang mij op zonder passport.